9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Oegandese hoofdstad Kampala is een groep van tien Nederlandse vrouwen overvallen in hun huis. Meerdere mannen drongen de omheinde woning binnen... en namen met geweld laptops, geld en telefoons mee. De vrouwen werken voor Doing Good, een Nederlands bedrijf... dat stages en vrijwilligerswerk in Oeganda organiseert. Lokale media melden dat een aantal verdachten inmiddels is opgepakt. Beleggers zijn geschrokken van het justitieonderzoek bij ABN AMRO. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers meer dan 12 procent. Dat komt neer op ruim 2 miljard euro aan verdampte beurswaarde. ABN AMRO liet vandaag weten dat er een enorme boete dreigt... omdat er te weinig is gedaan om fraude en witwassen te voorkomen. ING kreeg vorig jaar in een soortgelijke zaak een boete van 775 miljoen euro. Er komt een meldpunt over kinderen die in Nederland gedwongen ter adoptie zijn afgestaan. Bij het meldpunt kunnen ouders, kinderen, hulpverleners en verzorgers terecht. Dat meldt Omroep Brabant. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verhalen verzamelen van direct betrokkenen... om een onderzoek te starten naar het leed dat hun is aangedaan. Tussen half jaren 50 en half jaren 80 werden in Nederland zo'n 15.000 kinderen afgestaan ter adoptie. Ongehuwde zwangere vrouwen werden vaak door hun familie naar een tehuis gestuurd om daar te bevallen en hun kind af te staan om te voorkomen dat dat bekend zou worden. De Turkse stad Istanbul is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,8. Verschillende gebouwen zijn licht beschadigd. Mensen renden in paniek de straat op en zeker acht mensen raakten licht gewond. Het is de tweede aardbeving in Istanbul in drie dagen tijd. De beving van gisteren had een kracht van 4,6. Istanbul ligt vlakbij een breuklijn. Seismologen verwachten nog een keer een grote aardbeving zoals in 1999. Toen kwamen 17.000 mensen om het leven. Het weer, enkele buien, maar ook wat opklaringen.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 Mensen willen zo graag weten... wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. Dit is hoe het gaat. dit conflict met grof geweld om het leven gebracht. Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd. De meeste werden op tijd ontdekt en onklaargemaakt. Handgranaten zijn super gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de straat. De afterparty in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de biet thuis horen. Come Eh, ze vonden het eh, nodig om eh, in actie te komen. De mannen van Steenkoud. Uh, alles had te maken met dat hele verhaal rondom de moord op de advocaat Dirk Wiersum. Allemaal in het licht van het proces van Radouan Taghi. Daar had het allemaal mee te maken. Want de Wiersum verdedigt de Kroongetuigen van, eh, van die eh, zaak. Eh, waarbij deze Tagi nogal ja, voortvluchtig is. En op een gegeven moment heeft iedereen toch wel in Nederland daar zijn zegje over gedaan. Tenminste, veel mensen op dat gebied ook de termen rechtsstaat eh, wordt aangetast eh, zijn gevallen. Diezelfde minister Grapperhaus die gisteren dus op eh, de bank zat bij Abbey Road. Hè, dus dat, dat album van de Beatles, die was daar nogal heel erg uitgesproken over. En die jongens van Steenkoud hebben besloten om daar iets aan te doen. Door Dit is hoe het gaat. En dat eh, is een nummer wat ze hebben bewerkt. Eh, de originele versie is eh, van Body Count. En dat nummer dat dateert alweer van 2017. En dat nummer dat heet This is Why We Ride. Laat ik een klein stukje even van horen. Dus... The reason for what they consider senseless violence in the hood. I'ma break it down for you. This is why we ride. En ook hier is eh, eigenlijk eh, de strekking eh, van het verhaal wel min of meer duidelijk. want ook daar is een beetje het verzet tegen alles wat maar geweld te maken hebben. maar dan in de straten van Los Angeles. Want daar stamt deze band uit. tenminste, daar komen ze vandaan. dat zeg ik er dan ook even bij. Maar dat nummer hebben ze dus naar een, Nederlandstalige bewerking toe geschreven. de jongens van Steenkoud dus. alles in het licht van de actualiteit van afgelopen week. Want daar had het allemaal heel erg eh, weg van. Morgen verschijnt eh, de lang verwachte album van Nosoyo. Eh, Loud and Shameless heet het, album. En ja, dan kunnen we dus ook bijvoorbeeld dit nummer gaan verwachten. Glitter! Dus... safer so out of place So everywhere I went I needed you to be my savior Pollock. die, eh, komt, die komt uit Amsterdam, want hij eh, daar is eigenlijk een man achter, dat Jelte de Vries. Eh, die ehm, is eigenlijk een beetje de grote geestelijk vader van alles. Pollock. 30 oktober, dan komt de EP Decent uit. En die gaat hij presenteren in de OT 301. Dat is een ja, schuur op de Overtoom in Amsterdam. Eh, is, eh, is niet de eerste band eh, die daar zijn geluid laat horen hoor. dat, heeft, dat hebben de dames van Dakota bijvoorbeeld ook al gedaan. Met een album wat ze, dacht ik, eerder dit jaar hebben uitgebracht. In, ja, helemaal aan het begin van dit jaar. Toen hebben ze daar dat ook gepresenteerd. Dus het, het is een, een, een, plaats waar muzikanten graag komen. En Jelte is daar één van. Eh, het, ik zit er eigenlijk toch best met, met eh, nieuwsgierigheid naar uit te kijken. Naar, dat, eh, naar die EP. Hij is een van de mensen die toch altijd ook trouw al zegt van... nou, ik heb weer nieuw materiaal. Dat zijn er meerdere die dat eh, doen. Eh, en soms eh, moet je gewoon ook even goed opletten met wat er gebeurt. bijvoorbeeld straks in dit komende blokje... zit weer de nieuwe single van The Pendants in. die kennen we nog... ja, vorige week heb ik ze nog, nog gedraaid. En dat, dat was wel leuk. maar ze hebben een nieuwe single. Die hebben ze deze week uitgebracht. Dat nummer dat heet Moonshine. En die hoor je achter deze dame... Jolien met End of Story. we pay big money for a fantasy. What is the recipe to live forever? Where is my head if not right here? We used to live our lives, but now We hebben ze al eh, een tijdje op de korrel eh, gehad. 2016 eh, hebben ze de kleine prijs van Friesland gewonnen destijds. En niet veel later hebben ze ook nog een sortiment van Rob Akda Award... maar dan in, ergens in Friesland gewonnen. En daar hebben ze best wel bekendheid mee gekregen. Ik geloof zelfs dat ze bij 3 voor 12 Friesland zelfs opgepikt zijn. De Pendants heten ze. ze komen uit de buurt van Leeuwarden. Daar, daar huizen ze. Ehm, Peter Rijdsma, Tjerk Jansma en Anne-Martin Coré. Dat zijn eh, de drie mannen die eh, dit doen. En als je goed eh, luistert, maar dat kun je denk ik ook wel terugvinden... als je de Facebookpagina van de, de heren opslaat... zijn ze toch ook behoorlijk beïnvloed door de Talking Heads. Nou, dat, dat is me toch echt wel een beetje opgevallen, ook met dit nummer. Maar ze weten er toch een eigen geluid aan te geven. En ik vind hem zelfs ook nog inhoudelijk ook nog gewoon best eh, stevig eh, iets, een statement eh, erin maken. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Ehm, nou, er is één band waar ik zeker de laatste tijd wel zwak voor heb. Dat is Sophie Veline. Of zo, oftewel, zoals in het echt heet, Sophie Platenkamp. Ehm, we eh, kennen, tenminste, ik ken er nog uit het verleden met uh, Dat was een theatrale band die ik eh, toen nog in een theater in, in Amsterdam heb gezien. Dat was voor het eindstuderen van het conservatorium van Amsterdam. Daar speelde bijvoorbeeld ook degene die je net hebt kunnen horen bij Nozoyo. Donata Kramars met onder andere Marnix Dorenstein. die hebben daar ook gespeeld. En in die hoedanigheid, eh, of tenminste in dat eh, eh, gedeelte van studenten van het conservatorium van Amsterdam, in dat gedeelte, daar heeft zij dus ook examen in gedaan. Later dook zij ook nog op in de beste singer-songwriter van Nederland. Sophie Verline. Maar ze kwam niet door de voorronde. Dat vond ik toch wel heel erg opmerkelijk. Want als je nu luistert... Ja, Giel Belen... dan, dan heb je toch eh, even een beetje zitten slapen, vriend. En ik eh, bedoel, eh, als ik ook kijk naar de, de inhoud wat betreft wat ze te vertellen hebben... kan het alleen nog maar beter gaan. Dit is de nieuwe single, of tenminste de laatste single. We hebben hem vorige week voor het eerst gedraaid. Veline met Alleen. kan maar, niet te hard. Alles hapert, alles zwart. is my. Listen, I got something I'd like to share. I'll tell you about the when and where. For now, I keep you on your toes. See, my audience grow taller if I throw in some big dollar. That's if I even have a choice. to keep us up at night. i might as well start talking to the man. Dat eh, was eh, Milo Music. Niet eh, die Milo uit België. Nee, dit zijn jongens uit de buurt van Zwolle. En dat nummer dat heet Man in the Wall. Dus ze hebben trouwens ook een EP e uitgebracht. En eh, ja, daar was de bedoeling dat we ze hier eh, zouden strikken. Maar het eh, lag te ver achter de EP-presentatie. Dus ze vonden het dan een beetje als mosterd naar de maaltijd. Nou, jammer, dat, dat kan gebeuren. Veline was alleen. Nou, nou, niet helemaal. maar dat is de single. En er is ook een EP. die is eigenlijk van 2017. Maar nu hebben ze hem echt helemaal vrij gegeven als het ware. En daar staan eh, naast Staakt en Naar de Maan staan er nog eh, drie nummers op. Eh, dus de Verline fans komen nu echt ruim aan hun trekken. Want er zijn zes nummers maar liefst gewoon te krijgen moet je wel even naar Bandcamp gaan. Daar heb ik ook bijvoorbeeld uh, Lisette Vink vandaag eraf geplukt. En achter Lisette in dit blokje zit ook een nieuwe single van het King Forward Records label. Jazeker. Lions Den heeft eh, ook een eh, nieuwe single uitgebracht. Eh, die, die kan je ook terugvinden op YouTube. Long Goodbye heet hij. Dus in die ehm, constellatie zit hij in. Dus je krijgt nog een nieuwe single van mij vanavond aangeprijsd. maar dit van Lisette, dat dateert alweer van juni dit jaar. Dat is van de zomer uitgebracht. heeft alles te maken ook met haar afstuderen en eh, ook om eh, toegelaten te worden of een verdere studie te vervolgen bij de HKU. En ik zeg er nogmaals bij, eh, dat zei ik ook al in het eerste uur... en doordat ze dat al aan het doen is... is het kennelijk ook opgevallen om aan, ja, aan te schuiven op een bank... gisteren bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Want dat ging allemaal over de 50ste verjaardag van Abbey Road. En daar heeft Lisette ook nog wat tekst en uitleg gegeven. Eh, het project van Lisette heet eh, Mold. Dat, eh, dat, dat kan je dus bij Bandcamp vinden. En in die hoedanigheid is ook dit nummer... I don't know if I'm sorry heet het nummer. I don't know if I'm sorry. I just want to make you stop. crying. Let me tell me my story, then I will stop lying. enjoy this moment. I'm still in your bed. your eyes and fantasize about all. fallen ga in ieder geval verklappen dat dit eh, niet de enige single is eh, die eh, King Forward heeft uitgebracht. Van dat Van vermaarde label in Volendam. Want de nieuwe Den Lion die hebben wij ook nog eventjes heel gauw ook nog. Dus die komt er straks ook nog aan. Dit was Lions Den en Long Goodbye. ook die clip is van de week online gezet. Maar eh, ja, handig als wij zijn, eh, hebben we er natuurlijk ook nog een audio van. En die hoorde je net hier bij ons. Ehm, daarvoor hoorde je Lisette Vink met eh, I Don't Know If I'm Sorry. Dat nummer dat heeft zij onder het project Mold door laten gaan. En eh, nou, ik heb het al eh, meerdere malen uitgelegd. Eh, gisteren dus te zien in De Wereld Draait Door... bij de 50 verjaardag van het album van de Beatles, Abbey Road. was trouwens ook het laatste album wat ik, eh, wat ik me heb laten vertellen is dat het laatste album wat ze hebben opgenomen. Want eh, John Lennon en Paul McCartney die kregen toch nog wel wat woorden eh, met elkaar. Dus, maar goed, het schijnt toch nog weer volgens de kenners een van de beste albums van de Beatles geweest te zijn. Dus het is toch wel uniek om dat dan zo op te kunnen nemen. Ik had ook in de aankondiging New Bliss. we doen het even met de single. Volgende week ga ik ook de tweede erbij pakken, de tweede single. Om een, een of andere onverklaarbare en duistere reden staat hij eh, niet op eh, dit eh, sticky. Dus die moet ik weer naar huis zijn om dat weer helemaal recht te zetten. Dus ik ben gewoon een prutser, zou Marcus van Dam zeggen. Dus doen we dat gewoon nog even met de single van No En dat is Broken. since Er had het al eh, gehoord. Het eh, onmiskenbaar stemgeluid van Jan-Marcel Schaper. De frontman van eh, Glaswolf. Stolvolger van Wespen Jams. En de bandleden zijn gewoon hetzelfde. Dus wat dat er gaat. Maar dit is hun nieuwe werk. En dat nummer dat heet Hide. En dan is het nu zover gekomen dat we dus uh, Dandelion gaan presenteren. Rage as Death. As The Sea. Die ga je nu horen. Uh, en dat heeft alles te maken met die nieuwe album wat eh, binnenkort uh, gaat uitkomen.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 If a comet should strike, would you leave me all alone? I was so tired and far from home, wondering about you. Are you out there? A spark of a thought would do. the town where the bell tower rings. Over mountains so clear and a meadow so lazy. The breath of a creek and a breeze where a god once strayed. A sip of a beer, time is. Dat was hem. de nieuwe single van uh, Dandelion. dat eh, was, eh, oh, de clip is ook een beetje in het teken eigenlijk van alles wat met die ruimtevaart te maken heeft. Laika, Belka, Strelka, zo heet het album wat, wat je gaat horen. Dit is de laatste voor vanavond en dat is Panama van Yes Miss No Miss. Straks veel plezier met Vader Vreugde en Peaceful Radio. En volgende week zijn wij er weer, maar dan met een muzikant in de studio, Frank van Kastra. Dag! How would it be if I would have two wings to fly? How would it be to take up my home in the sky? What could that be that I don't have here on this earth? How would it be a place without deceit and hurt? How do you feel about the idea to come with me? Is it a deal to make the trip to infinity? It's me and you, and now without anyone up there, what could we do? with this love that we can share. Fear always to reach Scared never, ever will. I never guessed that you and I could work so well heaven sent. The wax to tie me to your spell. It's me and you, and now without anyone up there, what could we do with this love that we can share? How would it be if we would have four wings to fly? How would it be to take goodbye home in the sky? What could that be that we don't have run this earth? Let's find out today or never for what it's worth.